uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert nog altijd over de corona-aanpak van het kabinet. Veel oppositiepartijen denken dat de scholen beter kunnen sluiten. PVV-leider Wilders voorspelde dat Nederland in opstand zal komen. Ook regeringspartij D66 is kritisch en vraagt zich af of de scholen in ieder geval in Brabant niet toch moeten sluiten. Verder zijn er zorgen over de capaciteit van de zorg. Minister Bruins zei daarover dat er nog voldoende bedden zijn op de intensive care. Hij wees erop dat de meeste coronapatiënten gewoon thuis zijn. Nederland gaat zo snel mogelijk vliegtuigen uit landen met veel coronapatiënten weren. Waarschijnlijk komt hier de komende dag al duidelijkheid over, zei premier Rutte in het Kamerdebat. Eerst moet nog wel worden uitgezocht of daardoor niet bijvoorbeeld de aanvoer van medicijnen in gevaar komt. In de Formule 1 gaat de Grand Prix van Australië niet door. De race zou zondag worden verreden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Alle teams hadden daarop aangedrongen. Mercedes-rijder Lewis Hamilton had gezegd dat hij het niet vond kunnen... om de race door te laten gaan terwijl de wereld in brand staat. Volgende week staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Daarvan is al bekend dat er geen publiek welkom is. En eerder al werd besloten om de Grand Prix van China op 19 april uit te stellen. Kroongetuige Nabil B. zit opnieuw zonder advocaten, schrijft de Telegraaf... op basis van een gesprek met een familielid van B. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi had twee anonieme advocaten... die de verdediging hadden overgenomen van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Waarom ze nu niet verder willen is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het noorden regenen. Minima rond 5 graden. De dag begint bewolkt met felle buien.